Nieuws van 2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oostenrijkse politie doet onderzoek naar aanrandingen in de stad Innsbruck tijdens Oud en Nieuw. Zeker 18 vrouwen zeggen dat mannen hen probeerden vast te pakken en te kussen. Het zou gaan om vijf of zes mannen met een buitenlands uiterlijk. De politie denkt dat het Noord-Afrikaanse jongeren waren. Innsbruck heeft al langer last van groepen Noord-Afrikaanse jongeren die overlast veroorzaken. In Irak plegen paramilitaire milities oorlogsmisdaden... met wapens die zijn geleverd door het Westen. Dat zegt Amnesty International. Het gaat om Sjiïtische milities. Ze gebruiken wapens die het Iraakse leger heeft gekregen... voor de strijd tegen IS. De wapens zijn geleverd door Europese landen, Amerika, Rusland en Iran... Volgens de mensenrechtenorganisatie maken de milities zich onder meer schuldig aan ontvoeringen, martelingen en executies. Amnesty wil dat Irak dit onderzoekt en de groepen eventueel ontwapent en vervolgt. Bij een chemisch bedrijf in het westelijk havengebied van Amsterdam is een kleine hoeveelheid van de gevaarlijke stof zwaveltrioxide vrijgekomen. Inmiddels is de situatie weer onder controle. Volgens de brandweer kwam de stof vrij bij het lossen van een tankwagen bij het bedrijf Sonneborn Refined Products. Bij het inademen van zwaveltrioxide kan zwavelzuur in de longen ontstaan. Mensen in de buurt van het bedrijf moesten ramen en deuren dicht houden. De naastgelegen snelweg A5 is afgesloten. In Parijs worden de aanslagen van twee jaar geleden herdacht op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt. Op de plekken van de aanslagen worden kransen neergelegd en ook wordt er een minuut stilte gehouden. De aanslagen waren op 7 januari, maar omdat dat nu op een zaterdag valt wordt herdenking vandaag gehouden. Zaterdag is de Joodse rustdag. Het weer geregeld zon, vooral in het zuidwestelijk kustgebied nog een winterse bui. Het wordt 1 tot 5 graden.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 Tik je even in ZFM-live. Mijn naam is Bart van der Meer. Allereerst even alle luisteraars nog de allerbeste wensen voor 2017 toewensen. En dan kunnen we gaan beginnen met de muziek. We beginnen met Cliff in the Shadows en daarna Junior Walker en the All-Stars. Veel plezier! Get set, get set, now ready. go! my can do. It's the head dance, and then the square cats too. I want you to take a chance that this is all you do. You just grab your baby, I don't you leave that spot. Then you dance like crazy, I give it all you got. You have to razzle dazzle, hip, you ready or not on your mark, on your mark. Get set, get set, now ready, ready, go! Everybody ready. Susanna, oh, baby, you and me, you put your best foot forward. Baby, can't you see when you hear them holler and you ain't nowhere? Honey, you just follow, cause we're sure not square. you at the razzle dazzle, let you everywhere on your mark, on your mark, get set, get set. Are you ready? Ready. Razzle dazzle, baby. We Begonnen met eh, twee nummers uit 1965. U hoorde zo Junior Walker en the All-Stars met Shotgun. En we begonnen met Cliff Richard en the Shadows met het nummer Razzle Dazzle... van de LP Cliff Richard uit 1965. Alleen de opnames van die LP die, eh, namen drie jaar in beslag... en je hoort dan ook drie verschillende basgitaristen op eh, dat, die LP. Op dit nummer Razzle Dazzle hoorde je, hoorde je Brian Locking... Goed, dan gaan we nu even naar twee wat ruigere nummers. Gaan we even wat rustiger aan doen met Simon en Garfunkel van het album Bridge Over Troubled Water... The Only Living Boy in New York. Van het album Bridge Over Troubled Water was dit The Only Living Boy in New York van Simon en Garfunkel. En als je dat album niet in huis hebt, ga je dan maar even in een hoekje staan schamen. We gaan eh, naar de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben vier nieuwe binnenkomers. En de eerste die staat op 40. En heel veel hoger is ze ook niet gekomen. Rita Pavone met Hart. Oh, hart. I hear you beating. And his heart just ain't beating like you. Oh, heart, you gotta watch out now. Or else he's gonna break you in two. Oh, heart, you better believe it of yourself for somebody new. Yeah. Don't make such a fuss. There's no hope for us. He don't care the way that you do. Let me tell you. Dit was eh, <laughs> Rita Pavone <laughs> met Hart. En uh, mijn bril viel op de grond. Ja, maar ja, ik heb hem in ieder geval weer op de neus. En dat is wel erg prettig. We gaan eh, door met de top 40 van 50 jaar geleden. De eerste was Rita Pavone met Hart op 40. En acht plaatsen hoger. Een plaat die wel een eh, grote hit is geworden. The Move and Night of Fear. Onder aanvoering van uh, zanger en componist Roy Wood waren dit The Move en A Night of Fear in de top 40 van 50 jaar geleden. 5 januari 2, uh, 2000, 1967. Zo is het. En dat was nummer 32. Dan gaan we naar nummer 29, de volgende nieuwe. Frank Ifield, Call Her Your Sweetheart. feels blue. You know there's not a thing she wouldn't do for you. And when you are tempted to wander astray, remember there are times she feels the very same way. Share sunshine and all your heartaches too. Let her know that she means more than all the world to you. You will find the future holds a treasure worth much more than gold if you only call her your sweetheart. know that she means more than all the world to you. You will find the future holds a treasure worth much more than gold if you'll only call her your sweetheart. deze is nou niet helemaal in de herinnering blijven zweven. Die van Frank Ifield, Call Her Your Sweetheart, is ook niet zo'n grote hit geworden. De hoogste nieuwe binnenkomer staat op nummer 19. En dan is dat natuurlijk... De klapper van de week. En dat is er eentje van eh, Georgie Fame, Sitting in the Park. 1984 eh, waren dit de Status Quo met The Wanderer. En dat nummer kennen we natuurlijk van Dion uit 1961. Maar Dion was niet de eerste, wel de eerste die het opnam, maar niet de enige. Want naast Status Quo hadden we ook bijvoorbeeld The Beach Boys, Bruce Springsteen en Dave Edmonds. Ook niet de minste. Goed, dan zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt van de Everly Brothers deze keer. En eh, wat mij betreft eh, kan hij elke week een Everly Brothers nummer uitkiezen... Geweldig duo Donenville. Dit, komt, eh, dit nummer komt uit 1984 van de LP EB84. Het is geschreven door Paul McCartney en het heet On the Wings of a Nightingale. I love, feeling like I'm traveling de tip van Willem. On the Wings of a Nightingale van de Everly Brothers uit 1984. Dan kunnen we weer eh, naar eh, een andere plaat. En dat doen we... <laughs> Nou, uiteraard gaan we naar een andere plaat. Dat gaan we twee uur lang doen. Eh, deze komt van de heer Jimmy... Ehm, moet ik even denken, Jimmy Cliff. Dat was hem, ja. Wonderful World, Beautiful People uit 1969. 1969 Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff. En tussen deze plaat en de volgende zitten niet veel jaren. Drie maar, want toen kwam Gilbert O'Sullivan met Alone Again, Naturally.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 Goedemiddag. You don't know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. All my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy. When you're with me, oh boy. no boy. oh boy. When you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. All my life I've been waiting. Tonight there'll be no hesitating, oh boy. When you're with me, oh boy, the world. see that you were meant for me. Het zanger Les Gray was dit de groep Mud and Oh Boy uit 1975. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ze zijn nog een beetje snel hoor, die jongens. De dames eigenlijk. Want we gaan nu luisteren naar een stukje 80s soul. En dat komt van de Mary Jane Girls. En het heet In My House. Mary Jane Girls met In My House uit het jaar 1985. En we hebben... Ho, ho, ho, ho, We gaan gewoon weer... Eh, ze gaan keihard door, hè? Die jongens, zonder even te willen wachten op eh, wat eh, uitleg over sommige platen. Nou, goed. Dat waren dus de Mary Jane Girls. En we hebben in het tweede uur hebben we altijd een one-hit wonder. En die komt vast nog wel een keer terug in die categorie. De Mary Jane Girls en in My House. Goed, dan zijn we nu toe aan eh, de Crystals. En we hebben de LP erbij gepakt. The Very Best of the Crystals. Daar staan er wel 16 op en ze hebben twee hits gehad. Dus ik zal mij benieuwd wat die andere 14 zijn. Maar de eerste was eh, zeker meer dan de moeite waard. The Do Run Run. Crystals met Dadu Run Run uit het jaar 1963. Voor de alleroudste plaat eh, van dit programma gaan we naar het jaar 1941. En dan hebben we het over Glenn Miller. De man is ooit eh, vanaf Engeland naar Frankrijk met zijn vliegtuig in het kanaal neergestort. En nooit meer teruggevonden. Maar zijn muziek, die blijft bij ons. In ieder geval Glenn Miller en zijn orkest uit 1941 met American Patrol. 1941, dat was Glenn Miller met zijn orkest en The American Patrol. dan zijn we nu toe aan een top 100 hit uit het jaar 1962. En die komt van de Amerikaanse groep The Tokens van het album Wemo Way. The best of the Tokens. Hier is The Lion Sleeps Tonight. a we moa, a wee moa, Twins is dit met eh, The Lion Sleeps Tonight. En dan zijn we nu toe aan een zanger. Hey, hey. Dat heb je weer met die jongens. Hè? Ze, ze weten van geen ophouden. Daar maken we even een eind aan dan. Goed, dat is ook weer klaar. Prima. Eh, we zijn toe aan een zangeres. Jawel, ze komt er toch hoor. Echt wel. Eh, we zijn toe aan een zangeres die we twee uur ook gaan horen. Maar dan als zangeres van een band. Ze zingt nu haar solo-hit Corrie Day, Wiggle and Giggle All Night. I was walking down the street when I saw the soldier boy winkle, winkle, winking at said, I'd like to make a date. I said, so sorry, but his lady said, What's, What's the matter, baby? baby? Ain't you free? Ain't you free? Free to be the love of my life. He said, I love the way you wiggle and I love the way you giggle and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. So we wiggled and we giggled all night. was a Mexican, his mother was a purest Cherokee. It was a little part of her and that made him such an Indian that he was all American to me. To me, he promised freedom for the rest of my life. He said, I love the way you wiggle and I love the way you giggle and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. So we wiggled and we giggled all night. Hey, we wiggled and we giggled all night. This boy now got me wrapped round his finger. Destroyed now under his thumb. He treats me unkind, leaves me drinking till I'm blind. This boy now, I know he never will come. It's a fact, man, a fact. So, well, the answer to this riddle when you're caught up in the middle of the devil and the deep blue sea love him when you get him, and you hope you don't regret him when you let him in your heart eternally, eternally. I'll be looking for the love of my life, cause I'll always have a giggle, and you know I love to wiggle, and I'll always love to have a little on my lips, cause it's such a delight when I wiggle and I giggle all night. I wiggle and I giggle all night. This boy now got me wrapped round his finger. This boy now under his thumb. I don't know what's wrong. He's got me round right all bound his mind. Oh, he's always leaving me shaking till I'm blind.